Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het lichaam dat vanochtend in een... Inderdaad, van de vermiste Mariska Peters. Dat bevestigt de politie. Er werd al rekening mee gehouden dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Speurhonden, die haar familie had ingezet, vonden het lichaam. Peters verdween twee weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor aanslagen op winkelcentra in de VS. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië heeft zijn aanhangers in een video opgeroepen om de aanslagen te plegen. De spreker in de video noemt het één na grootste winkelcentrum van de VS in de staat Minnesota, waar veel Somaliërs wonen. Ook winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk worden genoemd. De Universiteit van Amsterdam heeft in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan gesproken met de studenten, die al anderhalve week een faculteitsgebouw bezetten. Of het gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Studenten begonnen hun bezetting van het Bungehuis tien dagen geleden. Ze eisen meer inspraak en minder bezuinigingen. De burgemeester van Rome wil een benefietwedstrijd tussen het Nederlandse elftal en Italië... om de schade te betalen die Feyenoord-hooligans afgelopen week hebben veroorzaakt in de Italiaanse hoofdstad. Burgemeester Marino stelt voor dat de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam wordt gespeeld. en legt het plan neer bij de Italiaanse voetbalbond. Jazztrompetist Clark Terry is op 94-jarige leeftijd overleden. Terry speelde samen met grote namen als Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Ray Charles. En verder speelde hij in het orkest van Duke Ellington. Clark Terry was ook een bekende sketchzanger. Hij had een hit met het nummer Mumbles. Het weer, regen, komt er vanuit het westen over het land. En vannacht valt er ook wat natte sneeuw.